Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het aantal mensen in de bijstand is voor het eerst in 2,5 jaar tijd weer gestegen. Het afgelopen half jaar kwamen er 12.000 mensen met een bijstandsuitkering bij, meldt het CBS. De stijging was het grootst in het tweede kwartaal. Vlak voor het begin van het tweede kwartaal brak de coronacrisis uit. Vooral jongeren belanden meer in de bijstand. In de groep onder de 27 jaar kwam er het afgelopen jaar 5% meer mensen met een uitkering bij. Door een fout van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers... zijn zeker 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel mogelijk in gevaar gekomen. Hun persoonsgegevens zijn per ongeluk op de site van het COA gepubliceerd, meldt de krant NRC. De privacygevoelige informatie had moeten worden geanonimiseerd... maar dat is volgens het COA niet gebeurd door menselijke fout. Een klein schilderij op een houten paneel uit 1630 is mogelijk toch van Rembrandt. Het schilderij van een man met een baard werd in de jaren 80 al eens onderzocht door vooraanstaande experts. En die oordeelden dat het niet om een echte Rembrandt ging. Maar uit nieuw onderzoek is gebleken dat het hout van dezelfde eikenboom afkomstig is als een eerder werk van de beroemde schilder. Of hiermee het bewijs is geleverd dat het ook echt om een Rembrandt gaat, moet verder onderzocht worden. En Louis van Gaal sluit de rentree als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Mocht de KNVB hem bellen, dan zal hij erover nadenken. Dat antwoordde Van Gaal op vragen van de NOS. De KNVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach... sinds het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona. De 69-jarige Van Gaal was al twee keer bondscoach van Oranje. In 2014 leidde hij Nederland naar de derde plaats op het WK. Vorig jaar kondigde hij zijn pensioen als trainer aan. Het weer, af en toe zon en plaatselijk een buitje bij hooguit 19 graden. De dagen daarna weinig verandering, vanaf donderdag meer regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.